Meisje, wat heb jij op je geweten? Meisje, wat heb jij me aangedaan? Ik kan niet meer werken, niet meer eten. Al mijn levenslust is naar de maan. Dat ik jou, mijn schat, heb leren kennen, was heel treurig voor ons allebei. Ik ging van je houden, maar ik kan je niet vertrouwen Meisje lief, je bent geen vrouw voor mij. Had je niet die mooie blauwe ogen, had je niet dat ravenzwarte haar, dan was ik er nimmer in gevlogen, was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijker is alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten, en alles is weer voorbij. Waarom ben je toch zo wispelturig, meisje dat doet mij zoveel verdriet? Zijn we samen, word je ongedurig Voel je dan mijn pijnen niet? Ik heb geprobeerd je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voor goed met je te breken, maar als ik je zie, is het weer mis. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat ravenzwarte haar, dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glij. Dan vergeef ik alles je zonden en je fouten en alles is weer voorbij. Meisje lief, ik wou dat ik je kon haten. Jij bent wel lichtzinnig, maar niet slecht. Zou je maar je streken kunnen laten, dan kwam alles wel voor goed terecht. Waarom doe je al die malle dingen? Heb je aan één jongen niet genoeg? Kan je dan niet trouw zijn, een degelijke vrouw zijn? Het was toch niet zoveel wat ik je vroeg. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat ravenzwarte zwarte haar? dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten, en alles is weer